Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het RIVM zegt dat het iets beter gaat met de coronasituatie in Nederland... maar roept iedereen op de maatregelen na te leven... om te bereiken dat er echt belangrijk minder gevallen bijkomen. Het aantal geregistreerde besmettingen daalde de afgelopen week. Er kwamen bijna 3600 positieve testen bij... tegen ruim 4000 een week geleden. Afgelopen week bleek wel een kwart van alle besmettingen uit het buitenland afkomstig te zijn. Het aantal coronadoden en ziekenhuisopnamen is gestegen. Er kwamen 84 nieuwe opnamen bij en 32 sterfgevallen. Polio is in Afrika bedwongen. De laatste uitbraak was vier jaar geleden in Nigeria... en sindsdien zijn daar geen nieuwe uitbraken meer geweest. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO spreekt van een groot succes. Deskundigen vragen zich af of het verstandig is dat de universiteiten UvA en VU in Amsterdam samenwerken met techgigant Huawei. Ze wijzen erop dat dat bedrijf ervan wordt verdacht dat het nauwe banden heeft met de Chinese overheid. Het bedrijf betaalt de universiteit 3,5 miljoen euro om zijn Europese zoekmachine te verbeteren, schrijft het Financiële Dagblad. Het Kremlin is niet van plan om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen... of de Russische oppositieleider Navalny vergiftigd is. Artsen in Berlijn, waar Navalny nu ligt, zeiden dat ze daar aanwijzingen voor hebben. Het Kremlin ontkent iets met de toestand van Navalny te maken te hebben. Het coronavaccin dat aan de Universiteit van Oxford wordt ontwikkeld... en dat Nederland heeft besteld... kan mogelijk nog dit jaar worden voorgelegd aan de keuringsdiensten. Vorige maand bleek uit eerste testresultaten dat het effect had. Er loopt een aantal wereldwijde onderzoeken rond dit vaccin. Het weer. De komende uren wordt het vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen droog. Vanavond en vannacht wisselvallig en vannacht en morgen gaat het hard waaien. Aan zee kan het enige tijd stormen. En het wordt morgen rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A10 West richting Zaanstad staat file bij Amsterdam Slotervaart 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een oliespoor, daar is één rijstrook dicht. Op de A10 Oost gebeurde een ongeluk bij de afrit Amsterdam Centrum. Daar is de rijbaan helemaal dicht. En dat is voor het verkeer komend vanaf de A10 Noord. Daar staat file vanaf Landsmeer 7 kilometer met een half uur vertraging.